Zorgminister Kuipers noemde dat gisteren als optie in een coronadebat. Eh, specifiek in deze situatie wil ik in overleg met de sector... en dat gaat uiteraard dan met mijn collega van harte kijken... Eh, of de inzet van 1G eh, juist hier extra kan helpen. Alles is nu nog dicht tot 10, maar daar hebben clubs niks aan, dus blijven ze dicht. Kuipers beloofde om er de komende tijd over te gaan praten met de nachthoreca. In Zeeland is een meisje van 17 opgepakt omdat ze een man van 56 zou hebben neergestoken. Het gebeurde gisteravond in Hulst. De man raakte zwaar gewond. Waarschijnlijk werd hij neergestoken in een huis. Het meisje belde later op de avond naar de politie om zich aan te geven. We weten nog niet waarom ze de man neerstak. De twee zijn volgens de politie geen familie van elkaar. Actievoerders protesteren tegen de kap van een bos in Limburg. Automaker Netcar wil bomen weghalen om een nieuwe fabriek te bouwen in Born. Maar er zijn demonstranten het niet mee eens. Ze willen wegen blokkeren. Er geldt een noodbevel omdat de gemeente bang is dat bijvoorbeeld ambulances niet meer door kunnen rijden als de weg geblokkeerd is. Er zou ook een demonstrant zijn opgepakt. En als het aan de Italiaanse regering ligt, komt dit op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Ja, de espresso. Volgens Italië is het veel meer dan alleen een klein bakje sterke koffie. Ze noemen dat een sociaal en cultureel ritueel dat onderdeel is van de nationale identiteit van Italië. Hoog tijd dus dat daar ook internationale erkenning voor komt. Het weer, het is bewolkt. Op sommige plekken regent het. In de loop van de middag vanuit het noorden wat meer zon. En een gaatje of 8. Morgen meest droog en 7 of 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 we have some kids and built our dream house. We're eating dinner, so we're saying grace. Without the light, we wouldn't find our way. How are we standing from misery to this now? Cause we've been stranded to screaming this out loud.